voorspoedige Krol met het NOS Journaal. Netbeheerders moeten per direct 1500 slimme gasmeters vervangen. De fabrikant heeft de verkeerde lijm gebruikt, waardoor ze mogelijk onveilig zijn. Dat schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Eerder werd al bekend dat er bij 44.000 gasmeters tekort schroefdraad is gebruikt. En daarom moeten ze voor 1 april vervangen worden. Minister Wiebes schrijft dat aanvullend onderzoek moet uitwijzen... of alle 4 miljoen geïnstalleerde slimme gasmeters in Nederland wel veilig zijn. De Syriër die in september in de Bali in Amsterdam werd herkend als IS-strijder... spreekt met klem tegen dat hij voor die terreurorganisatie heeft gevochten. In Nieuwsuur zei de man dat hij Syrië al had verlaten voordat IS daar groot werd. Hij heeft nooit een wapen in handen gehad. Bronnen rond de veiligheidsdiensten noemen de Syriër een zwaar geval. De omstreden Brunsumse wethouder Palmen stapt niet op, ook niet na de oproep van minister Ollongren om de eer aan zichzelf te houden. Dat bleek vanavond tijdens een raadsvergadering. Een onderzoek dat gedaan is naar zijn integriteit klopt volgens Palmen niet. Ollongren overlegt nog deze week met de Limburgse gouverneur over de ontstane situatie in Brunsum. Het basisonderwijs, het basisonderwijs moet eerst met concrete plannen komen om de werkdruk te verlagen. Pas dan komt er geld voor vrij, dat heeft minister Slop gezegd... in reactie op de lerarenstaking van vandaag. De bonden willen dat de miljoenen volgend jaar al vrijkomen. Slop wil het in stapjes doen. Pas in 2021 staat het volledige bedrag van 430 miljoen euro op de begroting. En in de eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. PEC Zwolle speelde thuis met 1-1 gelijk tegen AZ. In de slotfase miste PEC een penalty... En FC Twente won voor het eerst onder trainer Gert-Jan Verbeek. In Breda werd NAC met 2-1 verslagen. Het weer. Door bevriezing van natte weggedeelten kan het land inwaarts verraderlijk glad zijn.